Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Terreurgroep IS heeft bijheid. In januari liet een zelfmoordenaar zijn auto ontploffen in de stad Mosul... en volgens de Koerden is daarbij chloorgas gebruikt. Dat zou blijken uit laboratoriumonderzoek naar aarde en kleding. De zelfmoordaanslag was gericht tegen de Koerdische Peshmerga-strijders... D66 vindt dat minister Schippers haar uitspraken over de VVD-affaires moet waarmaken. Volgens Schippers is het geen toeval dat juist in verkiezingstijd allerlei incidenten naar buiten komen. Ze doelt onder meer op de bonnetjesaffaire die leidde tot het aftreden van minister Opstelten en staatssecretaris Teven. D66-leider Pechtold wil dat Schippers haar beschuldigingen staaft of anders intrekt. In India is een bejaarde non verkracht door een groep mannen. Die hadden ingebroken in de kloosterschool waar de vrouw woonde. Ze ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De meeste inbrekers zijn nog voortvluchtig. Twee mannen zijn opgepakt. De regering van India nam twee jaar geleden maatregelen... na een groepsverkrachting van een studenten. Maar sindsdien worden er toch nog geregeld vrouwen verkracht. De politie heeft gisteravond twaalf mensen opgepakt bij invallen in twee koffiehuizen in Amsterdam-Oost. Justitie vermoedde dat er illegaal werd gegokt. Bij de eerste inval ging een arrestatieteam naar binnen... omdat bezoekers van het koffiehuis mogelijk vuurwapens bij zich hadden. De gemeente Amsterdam moet beslissen of de koffiehuizen dichtgaan. Wout Poels heeft de vierde etappe in de Tirreno Adriatico gewonnen. De Nederlander van Team Sky ging er op de laatste beklimming vandoor... en had een kleine voorsprong op de grote groep met favorieten... Door de overwinning is Poels de nieuwe leider in de Italiaanse World Tour wedstrijd. Hij heeft de leiderstrui overgenomen van de Belg Greg van Avermaat.